Ik slaap vanavond op de bank, Deze keer krijg jij geen gelijk. Ik slaap vanavond op de bank, schat. Want mij mag je niet meer wijs. Ik slaap vanavond de wanschap. Je loven net ik te veel. En voor de elektrische degen. terugkeer, want jij bent aankijkt, dan voel ik me de koning terecht. Maar Ik slaap vanaf wel op de bank, Je loog me net een keer te veel. En voor een elektrische deken heb ik al te veel gespeeld. Want al wat krom niet brak je recht. Maar zal nooit meer bij je slapen. Dat dat jij mij de waarheid zegt. Ik slaap vanaf wel op de bankschap. Deze keer ik krijg jij geen gelijk. Ik sla vanaf wel op de bank, schat. Want mij mag je niks meer wijs. Ik sla vanaf wel op de bank, for the office.